Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn sinds gistermiddag meerdere schietpartijen geweest. Vannacht schoot iemand bij een synagoge drie mensen neer. Een 55-jarige man is overleden en de dader sloeg op de vlucht. Een paar uur later schoten agenten in de buurt van de synagoge een man dood die het vuur had geopend op de politie. Het is onduidelijk of er een verband is met de schietpartij bij de synagoge of met de schietpartij gistermiddag. Toen kwam in Kopenhagen een man om tijdens een lezing... waarbij de omstreden Zweedse cartoonist Lars Vilks aanwezig was. Rond deze tijd is er een persconferentie in Kopenhagen... over de gebeurtenissen in de Deense hoofdstad. Het staakt het vuren dat gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd inging... in het oosten van Oekraïne lijkt op de meeste plekken te worden nageleefd. Het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen beschuldigen elkaar wel... van het schenden van het bestand op enkele plaatsen... Volgens Oekraïne is er gevuurd vanuit een gebied dat in handen is van de rebellen. Tegelijkertijd zegt een rebellenleider dat Oekraïense militairen in de Baltsevo mortiergranaten hebben afgevuurd. Grote gevechten zijn er niet gemeld. De Amsterdamse politie heeft gisteravond laat de ambtswoning van burgemeester Van der Laan bewaakt. Taxichauffeurs waren van plan om voor de woning aan de Herengracht te demonstreren tegen Uberpop, een goedkope illegale taxidienst. De plannen voor de demonstratie waren uitgelekt en de politie sloot een deel van de straat af. De taxichauffeurs zagen daarop af van hun actie. Thijs van de Meeberg heeft het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij werd gisteravond zowel door de jury als door het publiek als winnaar aangewezen. Van de Meeberg gaat samen met de andere finalisten de komende maanden langs Nederlandse theaters. Winnaars van eerdere edities van het Leids Cabaret Festival zijn onder meer Erik van Muiswinkel en Sander Wallis de Vries. Het weer nog, veel zon, maar in het zuiden is er ook kans op wat regen. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen weer vrij zonnig en een graad of 8. Dit was het NWS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Ze kreeg nog een Grammy voor dezelfde song, maar nu in de categorie Best Country Solo Performance. Dat is de song waarmee ik deze aflevering opende. Ik blijf nog even steken in het hitwerk, want ook Florida Georgia Line met Sundays en Thomas Red met Make Me Wanna zijn in dit blokje aanwezig. dancing. I'm gonna play some flip cup and rock a little bit of hip hop and haggard. but you can bet on my Harley. I'll set you up on the kitchen sink and stick a pink umbrella in your drink.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 Dit is het favoriete album van de maand. We nemen afscheid van de actuele country charts en gaan over naar het album van de maand. Zangeres Frederik Spicht gaat via haar album The Medicine Show terug naar het Wilde Westen toen avonturiers en opportunisten neerstreken aan de voet van de Sierra Nevada na de goudgekte van 1849. The Madison Show is een conceptplaat waarvan de titel verwijst naar rondreizende gezelschappen uit het Oude Westen. Albumopener The Madison Show opent het tendoek van dit conceptalbum in hillbilly-stijl. Met opzwepende banjo van Janos Kolen en Spicht die ons bezingt wie en wat we allemaal kunnen verwachten van dit rondreizende theater. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun, The Madison Show. the medicine show. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun, the medicine show. The medicine show is on. There's lights in the mountain de groepsnaam Hurray for the Riff Raff herbergt zich folk- en blueszangeres, songschrijfster en banjo-speelster Alinda Lee Segarra, woonachtig in New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana. Zij richtte deze groep op in 2007. Haar stem is het allermooiste instrument dat door de 27-jarige Alinda Lee Segarra gehanteerd wordt. Ze kan er luid mee uitpakken, maar als ze broos en kwetsbaar zingt, is ze op haar sterkst. Van zulke vrije liedjes staan er dus voldoende op dit album... met als mooiste exponenten Crash on the Highway, Good Time Blues... en de titeltrack Small Town Heroes. There's a crash on the highway today Nobody's going anywhere, they say It could be you up there, so you better say your prayers and take it easy on your narrow way.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 Sing Me Back Home is geschreven en opgenomen door Merle Haggard. Het werd uitgebracht in november 1967 als eerste single en titeltrack van het album Sing Me Back Home. Het werd Merle Haggard's derde nummer 1 hit. Sing Me Back Home is en blijft een indrukwekkende song. Crossroads, nummer 1 country hit. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. And I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell that my guitar friend do my request. Thank you. Thank you very much. Let him sing. years. Sing me back home before I die. I recall last Sunday morning a choir from off the streets came in to sing. gospel song. And I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Could I hear it once before? here. volgens mij is Don Kessen in het verkeerde land geboren. Hij is weliswaar afkomstig uit Glasgow, maar de muziek die hij maakt heeft niets van doen met die stad. Men placht vroeger Van Morrison al eens de Belfast Cowboy te noemen. Wel, dan heeft Don Kessen minstens evenveel recht op de titel van Glasgow Cowboy. Met songs als Cotton Jenny is de afstand tussen Glasgow en Nashville een peulenschil. Prachtige song. Lay down been picking cotton since the break of dawn. Now the sun is going home. Come raise tired eyes from the heat of the pale blue sky. You've been picking cotton for a pretty dress The sun. your dreams in another world. You'll be dancing with your long black girl with some young stranger.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 De song werd eigenlijk opgenomen als B-kant van de single met op de A-kant The Majestic. Uiteindelijk bleef The Wanderer steken op een tweede positie in de States. Straks een cover van deze song. De kracht van Celine Dion met de toon van Shania Twain en de energie van Alanis Morissette. Haar vocale kwaliteiten zijn geïnspireerd door Jennifer Nettles en Stevie Nicks. En ze schrijft in de stijl van Casey Musgraves en Holly Williams. Superlatieve voor een zangeres die bij ons nauwelijks bekend is. Hopelijk komt er snel verandering in. Debbie Williams met Memphis. High fives from Memphis said, I hope you're alright and have a good night, miss. Embrace the love that your joy, the life. They're gonna keep it walking by, just making sure you're alright. She said, The only thing that's constant is a note upon a page, and even I used to jump to fall. I was this girl who'd take these chances. Now I call her in between the lines, Sir, keep walking, cause today I'm gonna be alright. Now, girl, don't give up on love. Give love another try. Just open up your heart, let somebody in. You'll find trust in his eyes, but give it time. Girl, you'll find him one day, it'll be alright. Now, sir, you have no idea who I am, what I'm gonna be. How is it that you seem to wanna stop? What made you even wanna talk? am just a, another girl on another corner of a common street. Hey, sir, I'm alright. Don't you bother worrying about me. Now, girl, don't give up on love. Give love another try. Just open up your heart. Let somebody in. You'll find trust in his eyes, but give it time. Try to turn around and walk away. Maybe we'll meet again another day. He walked on by, gave high fives from Memphis, said, I hope you're alright and have a good night, miss.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 Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Anita en de Starbompers vertolken I'll Never Be Free. Vervolgens draai ik even als vorige week wederom een track van Zinga. Waarom? Gewoon omdat hun debuutalbum Strings Attached gewoon een lekkere plaat is. Born This Way staat scherp. De derde in dit rijtje is Wendy N. die een einde maakt aan het Nederlandse blokje met Recipe for a Heartache. Each time I hold in my embrace, I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, no one can satisfy Bye. a slave to you. I'll never be free. free. I'll never be free. Crossroads. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't let yourself in regret of yourself and you said, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Hey. my mama told me when I was young We're all born superstars She rolled her hair and put her lipstick on In the glass of her boudoir nothing wrong with loving you mestre Dan then blend a lime, and then, well, that should do it. De roots van de formatie Los Palominos ligt ongetwijfeld in Mexico. De titel van het album Straight Tejano draagt bij aan dit vermoeden, evenals de hoesfoto. One Night at a Time is terug te vinden op het onlangs uitgebrachte album. I'm not Baby Mine. We've got something that it sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both agree. I like you, and baby, you like me. Let's take our love got my fingers crossed that this goes on and on. Tomorrow, well, that's another day. Come on, baby, now what do you say? Let's take our love one night at a time. disco Medicine shows waren rondreizende medicijncircussen in de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Kwakzalvers probeerden het publiek middeltjes tegen alles aan te smeren en deden dat samen met clowns acts, freakshows en muziek. De Nederlandse zangeres Frederik Spicht heeft nu een album en een theatertour met de Madison Shows als inspiratiebron. Muziektheater in zijn meest oorspronkelijke vorm. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. the bruises on your knees. And I recall you gibbering to me. You looked so pale and little, so free and brittle. I have a picture on the wall. still so very small. And everything to give, learning how to live. Don't turn and walk away. No matter what they say. Dat was Frederik Spicht met Bobby. Bruce Robinson bracht een groot deel van het voorjaar van 2014 in de opnamestudio door voor de productie van zijn derde album Tree. Duidelijk zijn beste werk tot nu toe. Bruce schurkt tegen de country, maar schuwt ook invloeden uit de blues, rock en jazz niet. Knee deep in Missing You. of you every day. Darling, you're my best friend. Love you till the end. Darling, I'm feeling blue. I'm knee deep in missing you. I've got a Het eerste uur zit erop en ik ben op een punt gekomen dat terugkeren onmogelijk is.